Maar we gaan zo dadelijk even kijken voor hoe het erbij staat op het circuit. Met niemand minder dan Willem van Dinsen, Want hij is degene die daar aanwezig is op dit moment. Ja, want ik zit tenslotte in de studio. dat gaan we zo doen. We gaan natuurlijk ook uiteraard een deel van de muziekboulevard doen. waarschijnlijk is dit eh, mijn laatste optreden. Ik weet eh, absoluut niet wat eh, de vrienden van het dagblad Kennemerland met mij bedacht hebben. Maar ik heb nog helemaal niks van ze gehoord. Dus het kan zomaar weer zijn dat deze jongen gewoon weer in september de muziekboulevard weer gaat doen. Dus hou me even ten goede, want het is weer echt typisch Nederlands schijnt ook bij te horen tegenwoordig dat je dus niks meer van je laat horen. Eh, als je dus gesolliciteerd hebt en je gaat op een gegeven moment daar een, eh, ja, je wil wat, eh, wat doen. En je wil graag wat, wat betekenen in dit verhaal. En dan op een gegeven moment wordt het eerst een beetje rustig en dan wordt het nog rustiger. Ja, en dan bel jij zelfs nog een keer. En dan wordt het misschien wel opgevat als opdringerig. Ik weet het niet. Maar goed, eh, het, schijnt erbij te horen dat, eh, dat het normaal is in het eh, land om lekker gewoon een beetje te sollen met mensen. En eerlijk gezegd snap ik er helemaal niets meer van. Zoals zoveel dingen waarvan ik eh, helemaal niks eh, van snap. Maar goed, eh, we gaan gewoon even een stuk muziek draaien nu tot aan 12 uur. En tussendoor hebben we uiteraard ook nog een interview wat ik hier heb liggen met Rupert Blackman. Afgelopen vrijdag trad hij op in het Dolhuis. En daar had hij ja, een uur lang mocht hij zijn nummers laten horen bij een publiek wat daar aanwezig was. En verder eh, was er eh, ook, of is er ook, eh, zoals gezegd, de, de, de, de, de, de dingen vanaf het circuitpark Zandvoort. En uiteraard hebben we natuurlijk ook muziek. En daar beginnen we dan maar mee. Is Share Special met Airplane. same song all day long on the radio And I ain't saying yo, play no chef on the radio Cause yo, I hope that's what y'all waiting on With the whole damn CD sailors gone We got labels waiting to rape us all Ain't it so, it's the radio's gotta save us all, man And I ain't gonna break your ball if you hit that goal With a fake ass song on the radio I just hate it all Don't take me high, don't take me low Don't make me feel like flying, no It don't make me warm, it don't make me cold Don't bring me nothing, first of all Shit, Justin, I heard it same me started on them DJs these days Walking to the club with a briefcase full of cheap taste Thinking 80 shit, give me a break Full of teenagers, easy fakers Those stuck up in the magazine pages Those who don't know what they need saying Let's go where the TV takes us Among those, some show, they got some flow We got newcomers, long goners, John Doe's Coke heads with long toes Pirates screaming, cats are stealing I know how that may sound a scene But I'll be the chef with my own ingredient Seasick man, don't eat it. On the radio, yeah the radio. Play me that same old. On the radio, yeah the radio. Oh no, don't wake me no. On the radio, yeah the radio. Play me that same old. On the radio, yeah the radio. What do they pay you for? Not much at play, no music. Try to change it. What your friends say, I do it. Can't play ruin it all. What to do? Shit, who to call? Is it you? Quick, what's the clue at all. Trying to get a little bit information, turn it to a little bit inspiration. Shit, I'm facing, it's amazing. I miss the days that I spent like crazy. On the radio, yeah, the radio. Play me the same old shit. On the radio, yeah, the radio stars. En dan ineens uh, probeer het eh, circuit te pakken te krijgen. En dan eh, lukt dat niet met wat er zich afspeelt. net de Formido Swift Cup gezien. We horen zo dadelijk wel wat, dat, ja, wat dat verder in de race heeft opgeleverd. Twee nummers achter elkaar waren Chef Special met Airplay en Fabiana Dammers met Under Milkwood op een dag dat je dan op een gegeven moment de gordijnen opentrekt en dan ineens ziet dat de wereld eh, er iets anders uitziet. Eh, daar gaat het liedje eigenlijk over. Ehm, wat ik weet is dat zij eh, in ieder geval op het Havenfestival gaat optreden samen met Suus de Groot, Sue de Night. Maar wat daarna gebeurt, ja, dat weet ik dus niet. Ik eh, weet eh, in ieder geval dat er eh, alleen maar bezig is met een album. Dat is het enige wat ik weet. Maar over tournees en dat soort dingen, daar moet ik het antwoord even op schuldig blijven wat betreft Fabiana Dammers. Maar goed, ze maakt in ieder geval nog steeds hele mooie muziek. En daarom draaien we het ook hier bij CFM Zandvoort dat eh, is eh, nu even voorlopig eh, ter sprake. Nou, dan gaan we gewoon nog even vrolijk verder met wat, wat andere muziek. Hier is bijvoorbeeld Ghana met Syrup and Rain. leave for war. The bricks they melt like chocolate cream, breaking over dusty art. The sun is burning all the trees. It's not what summer should be like. world just refuse to let us go. They travel CFM. Eh, dat is eh, de bedoeling dat dat, dat eh, gaat gebeuren bij, met, met Ganna. Want zij gaat dan een stukje spelen bij 3FM. En dat heb ik vernomen van de plek waar zij haar status op doet op Facebook. En weer heel erg een stap in de goede richting. Een paar weken geleden, wat was het? Vorige maand heeft ze hier een aantal nummers mogen spelen in de studio nieuwe nummers. Dit was er één van. En eh, ja, we moeten natuurlijk ook nog even afwachten of zij haar toestemming geeft aan de opnames die wij hier hebben gemaakt. Of die we die eh, ook uit mogen zenden. Inmiddels eh, stellen de heren van de Big One Single Seaters zich op voor de wedstrijd nummer 2. gisteren werd de wedstrijd in toch wat abominabele omstandigheden verreden. En met wat ja, hoe moet je dat zeggen, van dat fijne regen wat daar over de baan heen dwarrelde en wat de baan ook nat maakte. wedstrijd eh, gisteren die werd eh, gewonnen door Tom Coronel. En nu eh, zitten we te kijken, tenminste als we het beeld hier hebben, wat wij ook in de studio van onze kabel of tekst tv hebben. Daar worden de beelden van het circuitpark Zandvoort ook op doorgegeven. Dan zien we inmiddels dat ook Marijn van Kalmthout zich gemeld heeft wat betreft de startopstelling. Ja, ik moet nu even het, met een beeldverslag doen. Omdat wij eh, verstoken zijn van eh, telefonische bijdragen vanaf het circuit. Ik denk dat er iets eh, niet goed is met het netwerk al daar. En als ik dan kijk, dan kijken we dus nu ook in het vizier van de winnaar van gisteren van de wedstrijd in de Bos GP, zoals die kortweg wordt genoemd, de Big One Single Seaters. en Coronel was gisteren dus de beste van het spul. Hij rijdt in een Ascari, dat is een, een auto van zijn schoonvader, Klaas Zwart, want die, zal daar ongetwijfeld ook op, ook op dezelfde startopstelling staan en in in de buurt staan. En eh, dan wordt eh, zo dadelijk daar de tweede race. wat is dat? Die Bos GP1. Nou, eh, dat, is, dat zijn oude Formule 1 auto's. Maar dat zijn ook nog auto's van bijvoorbeeld de Jamcar. Car en eh, de GP2, die zijn daar ook bezig. Kijk, ik zie zelfs nog een eh, collega van eh, ooit bij ons bij Alternative FM bezig zijn. Menno Hoekstra. Die ook nog even wat opnames <laughs> aan het maken is van deze startopstelling. Dat is ook altijd wel heel erg leuk als je het beeld er ook nog eens bij hebt. Maar goed, Menno Hoekstra ooit hier bij Alternative FM werkbaar geweest. En nu eventjes in dienst eh, van een ander autosportmedium die daar het een en ander eh, aan het filmen is op een eh, ja, bijzonder apparaatje van zijn mobiele telefoon, denk ik. En wat eh, de website eh, waar hij voor werkt eh, ook min of meer weergeeft. Dan kijken we nog even naar een auto die nu op dit moment de pitstraat is uit, uitgereden. Dat zou wel eens een oude McLaren kunnen zijn. Die op dit moment nog de, ja, naar voren moet om op de startopstelling te komen. Dat zou dadelijk om tien voor half één zal die wedstrijd gaan beginnen. Twaalf ronden zal dit gaan duren, dat spektakel. En we zullen ook even kijken of we daar het een en ander over kunnen vertellen over deze wedstrijd... die die zo dadelijk eh, gaat beginnen. Maar goed, eh, er is nog meer ook muziek. Laatste muziekboulevard voorlopig. Eh, ik zeg het er maar bij, want ik heb verder even niks gehoord van mijn opdrachtgevers voor de zondagmiddag. Tenminste, dat willen ze dan met mij doen. En dat is nog niet gebeurd. Maar hier hebben we nog vrolijke muziek. Tenminste, het zonnetje schijnt. En de muziek die hier uit de speakers komt is van Lucas Hamming. En dat nummer dat heet Green Eyed Man. Cause she turns on the lights And closes her eyes Let the light slip through her Bos GP is inmiddels eh, onderweg eh, op het uh, circuitpark Zandvoort. En dan moet je ook je ogen dicht houden. Daar ging het liedje ook over. Eyes Closed. Tenminste, dat is dan even de brug die je maakte naar het mooie nummer van Rebecca Sier. Die hier ook vaak al weer in de tijd dat ik het aangeleverd heb gekregen... alweer te horen is geweest in dit gedeelte van de zondagmiddag. Straks tussen 2 en 5 gaan we gewoon vrolijk verder met Master FM en daar vormt eh, dus dit gedeelte ook gewoon een onderdeel van. Eh, het is nog steeds niet eh, mogelijk om contacten te krijgen met het circuitpark Zandvoort. Hoewel de mobiele telefoon van de, de mediacoördinator wel over gaat. Dus wat er nou precies helemaal aan de hand is aan de andere kant van het gedeelte van het dorp. dat moeten we dus nog schuldig blijven. Inmiddels is die Bosch GP-serie onderweg voor een wedstrijd over, nou wat zal het zijn, 12 ronden. En dan hebben we het alweer gehad. Het zijn, zoals gezegd, de oude Formule 1 wagens. Maar hier en daar zit er ook nog een verdwaalde Champ Car of een GP2. En zelfs ook nog een Formule eh, Renault V6. En Marijn van Kant houdt, eh, houdt het voor gezien. Hij eh, stapte uit. hij kwam al niet weg bij de start. En het is hem ook nog niet gelukt om vanuit de pitstraat weg te komen. Dus dat is de stand van zaken in deze wedstrijd bij de Bosch GP. En de leiding is in handen van Tom Coronel. Zelf heeft hij ook nog een test gedaan bij de Formule 1 renstal van Arrows. En dat is hem eh, niet helemaal eh, goed afgelopen. Tegenwoordig eh, zit Coronel in de WTCC, in een BMW, daar rijdt hij rond. En dat gaat ook nog niet eens helemaal onverdienstelijk. Zo af en toe boekt hij een succes. Dat is een beetje de stand van zaken. Terug naar eh, vrijdagavond. Vrijdagavond was in het Dolhuis een optreden van Rupert Blackman. De man komt uit Londen, uit Engeland. Daar komt hij eh, oorspronkelijk vandaan. Maar hij heeft eh, een beetje het idee van... Nou, ik ga het eens even in Nederland proberen. Daar heeft hij al een aantal EP's e op zijn naam. De laatste die hij heeft gemaakt is If You Only Knew. Dat heeft hij... ja, onlangs heeft hij dat uitgebracht. Nog wel, het is alweer een tijdje uit. Maar goed, hij heeft daar vijf nummers op eh, staan. We draaien er eh, twee van. Want tussen de twee nummers in gaan we in ieder geval nog een praatje met hem doen. En dat laatste, ik ben niet helemaal goed in de Engelse taal. Ik kan het een beetje praten, maar het is nog een beetje huistuin- en keuken-Engels eh, wat er een beetje doorheen zit. Ik heb mijn best gedaan. Als het niet helemaal duidelijk is, mijn excuses op de voorhand. En de vertaling die gaan we dan eh, uiteraard na het interview geven. Maar eerst dus aandacht voor deze singer-songwriter eh, uit Engeland. Hier is Robert Blackman en I'll Be Fine. 속 dit interview eh, moet ik het ook een beetje in het Engels doen. Want eh, degene die ik interview, dat is eh, Rupert Blackman. En die spreekt ook Engels. Eigenlijk meer Engels, dat is de voertaal. Uh, vanavond heeft hij hierop uh, getreden. Rupert. Hello. Uh, hello. Hello. <laughs> this is this is Friday night, Friday evening here in in Harlem. Yes. what do you think about the atmosphere here? Well, very nice performance this evening. Lots of nice people. A very nice uh, location. This is the um, the uh, Hetz Dollhouse in um, in Haarlem. A very beautiful uh, little um, museum cafe. Very nice. Um, I think you call it gezellig. Yes, yes, yes. That, that's that's uh, in in English is it cozy? I think something like that. Yeah. <laughs> um, you're you, you're a songwriter, singer-songwriter from England. You uh, live or you born in London. That's correct, yes, yes. But I've lived here now for um, almost three years. In, I live in Utrecht. Um, why uh, are you, as an Englishman, coming here from uh, for, uh, for Holland? Well, it just kind of um, happened that way that I, I, I came to Holland and I liked Utrecht very much and I decided to live there and um, and then sort of you know one thing led to another and now three years later I'm still I'm still here. Mm. Um, and I don't think I'm going to go home tomorrow. So, uh, <laughs> yeah, I'm pretty settled here now. Um, for uh, for uh, yeah, you're a musician, singer songwriter. Uh, uh, what what is the yeah what, when when was this interest for for music started? Uh, I don't really remember. Not it's easier to ask when when it was that it I didn't have an interest in music because I I, I, I don't remember a time when I wasn't doing something musical. So whether it's yeah playing a recorder when I was five, or playing the violin when I was four, or I don't know. I, I always had did music eh, forever. Uh, do Do you have uh, some favorites? Uh, yeah, favorite singer songwriters. Um, yeah, well, I, I, like all the old stuff. You know, I'm obviously a big fan of um, Bob Dylan and all his projects that he, he's done, and um, the Beatles, of course, and um, the Stones, and um, I mean more modern artists. I like. Um, I'm a fan of Ray LaMontagne and uh, um, the Kings of Convenience, John Mayer, some of his stuff. You know, yeah. this is quite a lot. Yeah, I've got a, got a wide range of influences. Hmm. Uh, this is Holland. Uh, you are now here for three years here. Uh, what is your uh, yeah? What, what, what, who? How do you think about the near future? Well, at the moment, I've just got my my eyes set on this album. At the moment, I'm busy recording, well, writing, and I'll soon start recording my first full album. And I'm going to wait to see how that that goes, you know. And if, if I sell a million copies in Holland, maybe I stay stay, stay in Holland. If I sell one copy, then maybe it's time for me to uh, to maybe change uh, idea and maybe go back to England. I don't know, but uh, right now i am here for uh, for at least another year, I guess. It's it's it's uh, difficult to write some songs, or how does it work uh, with you? Well, the writing songs part sometimes sometimes it uh, works out very very easily you know almost um, uh, yeah it just comes very easily and then some days you have to work a bit harder um, it's like any, any it's like any kind of job really any any art it's just some days are easier than others I think you know um, no that, that's that's that's uh, nice to know uh, you uh, this is one of uh, the gigs you you have do um, yeah excuse me <laughs> from my a little bit of unhandy English. Uh, but what, what, what will the next uh, one here in this region? Um, in North Holland, I can't think of a gig in the near future. But if you go to my website, www.rupertblackman.com, you can find all my shows. Um, I've got a couple in Utrecht in September, but I'm not playing a whole bunch of gigs right now because I'm I'm busy with the album. Right. Thank you very much. Thank you. Al dus uh, Rupert Blackman eh, afgelopen eh, vrijdagavond in het Dolhuis, of bij het Dolhuis, bij het Museumcafé. Hij vond het een prettige atmosfeer daar. Museumcafé waar hij in de tuin, zeg maar voor het Museumcafé, daar optrad ja, eh, voor, achterkant, zo moet je het zien. Het was in ieder geval een terras waar eh, hij eh, op een podium stond. En hij vond het erg gezellig en waarop ik zei dat het misschien wel cozy was. Nou ja, de vraag is natuurlijk, wat doet een Engelsman in, in, Nederland? Nou, hij heeft ervoor gekozen om drie jaar terug hier naar Nederland te komen. Vond Utrecht een hele mooie plaats om daar te gaan bivakeren. Dus dat heeft hij gedaan. en vindt Utrecht ook een hele mooie stad. En zo is van het een het ander gekomen en hij vond zich... ja, hij eh, zei ook eh, pretty settled. Dat, eh, hij, settelde, hij heeft zich daar al gezetteld. Dus het heeft ook een andere, ja, min of meer een kant opgeleverd. Dat hij een beetje zijn rust daar misschien heeft gevonden. De, de, vraag is of hij altijd met muziek bezig is. Nou ja, je kan beter vragen van of het nooit zo geweest is, zei hij. Nou, eigenlijk ben ik daar ja, vanaf kleins af aan al mee, mee bezig geweest. En dat ja, heeft zich nu eigenlijk verder voortgezet in wat hij dus nu aan het doen is. Eh, dus hij is wel met muziek groot eh, gebracht en ook zelf met eh, muziek bezig geweest. Dus het zegt al genoeg dan over het schrijfproces. Nou ja, hij zegt sommige dagen moet ik er wel eens wat harder aan trekken dan, dan andere dagen. Maar vaak gaat het ook wel gemakkelijk en dan kan ik ook wel wat ja, min of meer in elkaar zetten. Dus het is niet helemaal zo dat ik heel veel moeite moet doen om liedjes te schrijven en natuurlijk ook de teksten erbij. En dan de vraag natuurlijk eh, op eh, of hij ook nog eh, voorbeelden en muzikale invloeden hebben. Ray Montaigne zei hij op een gegeven moment ook. John Major, sommige dingen zei hij daarvan. Ja, en bij een echte singer-songwriter wordt ook de naam Bob Dylan wel genoemd. En ook hij noemde Bob Dylan. Maar natuurlijk is het geluid van Robert Blackman zeer authentiek te noemen. dan kan je eigenlijk ook nog de vraag stellen. En dat stelde ik ook van wat hij dan nog in de nabije toekomst gaat doen. met wat betreft eh, de optredens eh, hier in de buurt. Nou, eh, er zijn er nog een paar, maar dan moet je dus naar de website van hem gaan. www.rupertblackman.com Daar is alles op na te lezen. Daar kan je dus zien waar hij speelt. Maar hij zegt erbij, ik zal niet zo gek veel gaan spelen. Omdat ik bezig ben met het album. En dat album, dat, dat zal dan, nou ja, tussen nu en een half jaar misschien, een jaar, dat weet ik niet precies het levenslicht eh, gaan zien. En eh, dat is eh, een beetje het verhaal van deze Rupert Blackman. Ik draai nog een nummer van hem, van de, de LP, de EP moet ik zeggen, If You Only Knew. En dat is het titelnummer ook van dat nummer. where I belong It's been so long since I heard her sing that song It's been so long since I felt at home When you wandered through the rain I was holding all her pictures in my Sleeping van uh, Joris Zwart bracht de tijd op uh, eh, 10 minuten voor 1. Inmiddels bij Master FM. En we hebben het eh, hier eh, fijn over eh, de wedstrijd die inmiddels geweest is. De Bos GP, Formule 1 en nog meer van deze grote one single-seaters, zoals ze genoemd worden. Hebben we net gezien. Tom Coronel zal ook andermaal deze wedstrijd moeten hebben gewonnen. Ja, nog steeds is het even niet mogelijk om vanaf het circuit ergens contact te krijgen. Dus het wordt een beetje een verhaal waarbij we <laughs> dus het moeten doen met de beelden. En inmiddels komt er ook een terror binnenrollen. En dat is eh, de auto waarschijnlijk van, eh, van Lammers. Maar eh, die is stil komen, te, komen te staan in de pitstraat. En dat levert dan weer een heel mooi spektakel op van aantal auto's die er dan weer achter staan. En die er dan niet door kunnen. Dat is heel erg fijn. Maar goed, deze wedstrijd is voorbij. Straks gaan we ons uiteraard opmaken voor natuurlijk de hoofdmoot voor vanmiddag. En dat is de Formule 3 wedstrijd. Waarin Roberto Merri degene is die pole position heeft eh, eh, getraind. En eh, er staat ook nog een, een Ferrari achterstevoren. Dat is de auto van Henk Thuis. bij het ingaan van de Koemelbocht ging het met hem verkeerd. En, en nu moet de auto... Hij kon hem niet verder meer naar achter zetten. Waarschijnlijk is hij geblokkeerd geraakt. En nu staat er een auto bij om deze gestrande Ferrari weg te rijden. Dus dat is een beetje wat ik nu aan beeldmateriaal zie op het uh, circuitpark Zandvoort waar onze technische diensten weer handenvol werk aan gehad hebben. Maar het is weer mogelijk dat we dat weer gewoon door kunnen geven op eh, het eh, kanaal van de tekst TV. En dat is erg prettig. Dan kan iedereen ook eh, zien wat er gebeurt. En het commentaar wordt dan geleverd door de heren Nelson Valkenburg, Arthur Dekker en niet vergeten ja, degene die de stem eigenlijk is van het circuitpark Zandvoort, Rob Petersen. Dus dat zijn de mannen die bezig zijn op, op het circuit om ja, datgene te vertellen wat er, wat er gebeurt. Dit eh, is eh, voorlopig eventjes eh, alles wat ik over het circuit te vertellen heb. Nu gaan we gewoon weer fijn muziek doen. Hier is Alaska met Politics. Tenminste, dat moet dan wel nu gaan komen. old as he stabbed at his father. Those are the rights of the estates. Girls don't cry, or the sun got his offer. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and of justice? How can one even believe in this world filled with greed, where one's fall is another man's pleasure? king's falling. Never put your faith in secrecy. Samson blinded by love for Delilah. How can one ever believe in this world so empty of morale, chivalry, and of justice? How can one ever believe in this world so every where once fall is another man's waren ze hier eh, geweest. Maar dan in het eh, programma wat we op donderdagavond eh, wel eens doen. Alternative FM. Dan hebben ze daar ook nog hebben ze ook wat gedaan. Alaska met Politics. dit is dan zeg maar de mp3 versie. Die, daarom duurde die eventjes voordat hij op gang kwam. Maar goed, zij zullen als het goed is ook met, uh, met albummateriaal gaan komen tussen nu en, niet al te gekke lange tijd. Ze zijn daar eh, al mee bezig, deze Volendamse band. Eh, en ja, ze zijn vaste gast in onze uitzending eigenlijk eerlijk gezegd. Dus wat dat er gaat, hebben we over dit soort belangstelling niets te klagen. uiteraard gaan, gaan we kijken of we nog tot 1 uur ook nog een nummer nog in kunnen krijgen. Want ja, het moet wel, ja dat, is, is wel heel erg eh, jammer. Want het duurt nog eh, anderhalve minuut. Ehm, nou, dat, dat vind ik een beetje zonde eerlijk gezegd. Om nou nu nog een eh, nummer te gaan, gaan starten. Dat lijkt me nou niet echt, lijkt me nou niet echt gezellig om dat nu te gaan doen. Dus doen we dat wel even met deze filler. Tot aan het nieuws van 1 uur. Het gaat goed met Van der Wel, maar meer details wilde de zakenpartner niet geven. De polszegelhandelaar vloog vorige maand naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Meestal liet hij snel iets van zich horen, maar zijn zakenpartner en vrienden konden geen contact met hem krijgen en gaven hem als vermist op. Bij een zelfmoordaanslag op het kantoor van een Afghaanse gouverneur in de provincie Parwan zijn zeker 16 doden gevallen. Dat meldt een ziekenhuis in Parwan, een provincie ten noordwesten van de hoofdstad Kabul. Ook zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt. De meeste doden zouden ambtenaren zijn. Of de gouverneur op het moment van de aanslag in zijn kantoor was, is niet bekend. In de Syrische hoofdstad Latakia zijn opnieuw hevige gevechten tussen regeringstroepen en betogers. Voor het eerst zouden ook schepen van president Assad de stad vanaf de Middellandse Zee bombarderen. Daarbij zijn volgens verschillende bronnen zeker tien doden gevallen. De aanval op Latakia begon gisteren toen militairen en zo'n twintig tanks de stad binnentrokken. Zeker twee betogers kwamen bij die aanval om en vijftien mensen raakten gewond. In de flat in Emmen is vanochtend vroeg een explosie geweest. Een gedeelte van de voorgevel van het gebouw aan de Tammingenkamp is daardoor weggeblazen. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie gaat uit van brandstichting, maar wil verder geen details geven. De ontploffing was in een berging op de benedenverdieping. Vier woningen werden ontruimd. Het Nederlands Watermuseum in Arnhem is vanochtend later opengegaan vanwege wateroverlast. Door de hevige regenval van vannacht stond een deel van het museum onder water. Volgens het museum is er hard gewerkt om het water weg te pompen. Toen dat gelukt was, ging het museum in Arnhem weer open. Het weer, dan zon, wolken en enkele bui. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vanuit het westen steeds meer zon. En het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad valt het reuze mee met de drukte op de weg. Maar er staan wel files rond Zandvoort. Op de N200 vanaf Haar.